uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een dag voor het referendum in Schotland... hebben tegenstanders van onafhankelijkheid... een kleine voorsprong in de peilingen. Van de Schotten wil 52 bij het Verenigd Koninkrijk blijven horen. De andere 48 wil afsplitsing. De Britse premier Cameron belooft de Schotten meer autonomie... en een betere verdeling van de olieinkomsten... als ze niet onafhankelijk worden. Nederland overweegt mee te doen aan een internationale luchtaanval op de terreurbeweging Islamitische Staat. Het is nog niet rond, maar Nederland doet mee aan de militaire besprekingen in Amerika, zei minister Hennis van Defensie in Nieuwsuur. Een van de opties is volgens haar de inzet van Nederlandse F-16's. De verspreiding van het ebola-virus is een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Dat zei president Obama bij de lancering van zijn plan om de epidemie te bestrijden. De VS stuurt onder meer militairen naar West-Afrika om te helpen. Obama roept andere landen op om meer tegen ebola te doen. Als de ziekte zich verder verspreidt, kan dat volgens Obama leiden tot grote spanningen. In de Tweede Kamer gaat het vandaag en morgen over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekend maakte. Tijdens de algemene politieke beschouwingen gaan de fractievoorzitters in debat met elkaar en met premier Rutte. Gisteren zeiden oppositiepartijen al meteen na de troonrede dat dit kabinet te weinig ambitie toont. In Gelderland en Noord-Brabant wordt vandaag het begin van operatie Market Garden herdacht. Het is precies 70 jaar geleden dat bij Groesbeek tienduizenden geallieerde parachutisten landen. De operatie slaagde slechts gedeeltelijk. In Groesbeek is vanochtend een herdenking. In Son hebben militairen een brug over het kanaal gebouwd, net als in 1944... En in graven zijn oude legervliegtuigen te zien.